Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De verouders zijn terecht. Het lijkt erop dat het goed gaat met het meisje. De politie vond ze op een vakantiepark net over de Duitse grens. De ouders zijn aangehouden en het kind is in veiligheid gebracht. Hanna werd vanochtend ontvoerd op een parkeerterrein van een supermarkt. De politie ging er meteen vanuit dat de biologische ouders haar hadden weggenomen bij haar pleegouders. Daar was ze ondergebracht omdat ze was mishandeld omdat gevreesd werd voor haar veiligheid ging een Amber Alert uit. Duikers van de politie hebben tijdens de zoektocht naar de vermiste Orlando Boldewijn een lichaam gevonden. Het is nog onduidelijk of het inderdaad gaat om de 17-jarige Rotterdammer. De zoekactie was in het water in de Haagse wijk Ipenburg, waar Orlando voor het laatst is gezien. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Orlando is sinds vorige week vermist. Hij had op de dag van zijn verdwijning afzonderlijk met twee mannen afgesproken... Een van hen zei tegen de politie dat hij Orlando naar hun afspraak had afgezet in de wijk waar nu een lichaam is gevonden. Door meerdere televisiezenders is vanavond Miss Bouwman herdacht. Veel programmamakers zeggen door haar te zijn geïnspireerd. Miss Bouwman was al sinds de jaren 50 op televisie. Ze was onder meer omroepster en presentatrice. Met de marathonuitzending Open het Dorp presenteerde ze de eerste grote goede doelenactie op tv. Onder andere Robert en Brink en Cornel Maas prezen haar voor haar nuchtere kijk op televisie maken. Mies Bouwman is vanmiddag thuis overleden, omringd door haar naaste. Ze was 88 jaar oud. En op Spitsbergen is het al meer dan 80 maanden op rij warmer dan gemiddeld. De temperatuur is er op dit moment 15 tot 20 graden hoger dan normaal, zegt een onderzoekster die daar nu zit. Normaal zou het nu 10 of 20 graden vriezen. Vandaag is het plus 4 en regenachtig. Het weer dan. Vannacht valt vooral in het uiterste noorden en enkele sneeuwbui. De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op sneeuw. Het gaat zeker 1 graad vriezen. Woensdag zonnig, maar flink koud.